Lopen Loop ik dus moeze als ik wat bij verdien. Mijn familie en vrienden kletsen achter mijn rug. Ze zeggen heeft hij weer een ander, maar daarvan leg ik niet meer wakker. Al bedoel ik het goed, ze draaien mijn woorden steeds zo hoog. Ik leef mijn eigen leven. Heeft met niemand wat te maken. Het is mij om het even. Als ze over me praten. Ik leef mijn eigen leven. Ja, dat zal altijd wel zo blijven. Ik leef mijn eigen vroeg op de hoek Hoor ik verhalen over mijn medemens Ik stoor me er niet aan als ik weg ben Kletsen ze over mij Maar dat lap ik mooi aan de laars Ik ben toch zelf mijn eigen baas Het leven is kort, dus ga ik me Ik leef mijn eigen leven. Ik heb met niemand wat te maken. Is mij om het even. Als ze over me praten. Ik leef mijn eigen leven. Ja, dat zal altijd wel zo blijven. Ik leef mijn eigen